Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het wordt steeds drukker in Den Haag met mensen die een glimp van de koning willen opvangen. Hij gaat straks de troonrede voorlezen. Politiek verslaggever Wilco Boom vindt het niet het meest belangrijke moment van Prinsjesdag. Want die troonrede is eigenlijk altijd, oneerbiedig gezegd een boodschappenlijstje waarin alle ministeries hun belangrijkste eh, beleidsplannen terug willen horen. En waar de tekstschrijvers van de premier en de koning dan nog iets leuks van mogen proberen te maken... om het een beetje te laten klinken tijdens dat eh, voorlezen. Later in de middag biedt de minister van Financiën het koffertje met de plannen en de begroting aan in de Tweede Kamer. De rest van de week wordt erover gedebatteerd met het kabinet. In Myanmar zijn honderden mensen omgekomen door een orkaan. Tientallen anderen worden nog vermist. De chaos in Myanmar is compleet, zegt correspondent Mustafa Margadi. Vanwege de orkaan moeten nu zo'n 300.000 mensen vluchten uit hun huizen. Dat komt bovenop de ruim 3 miljoen Myanmarese eh, die vanwege de burgeroorlog vluchtelingen in hun eigen land zijn. Die burgeroorlog is inmiddels al jaren aan de gang. Het regime laat nu wel mondjesmaat hulp toe. De groep Nederlanders die moeite heeft om de energierekening te betalen... is vooral buiten de Randstad groot. Dat ontdekte onderzoeksinstituut TNO. Dat komt omdat je daar toch wel vrij veel mensen met een laag inkomen vindt. Maar vooral omdat een deel van deze eh, mensen met een laag inkomen ook in een vrij groot, eh, grote woning woont... ten opzichte van de eh, mensen met een laag inkomen in de Randstad. Zeker 50.000 huishoudens hebben moeite om de maandelijkse rekening te betalen. En PSV en Feyenoord spelen deze week hun eerste Champions League potjes van het jaar. Vanavond zijn de eerste wedstrijden met onder meer Juventus tegen PSV. Feyenoord speelt donderdag tegen Leverkusen. Het toernooi begon altijd met acht pools met daarin vier ploegen. Maar de opzet is dit jaar helemaal anders. Commentator Frank Wielaert praat je bij. Er zijn nu 36 clubs, die komen allemaal in één grote ranglijst te staan... En iedere club speelt tegen acht verschillende tegenstanders. Maar niet meer uit en thuis. Allemaal enkele wedstrijden. Dus je speelt vier keer uit en vier keer thuis. Steeds tegen een andere tegenstander. En dan kom je ergens in die ranglijst terecht. De eerste acht ploegen op die ranglijst gaan meteen door naar de volgende ronde. De nummers 9 tot en met 24 spelen een tussenronde. En de rest is uitgeschakeld. Het weer nog. De dag begint grijs en druilerig. Later trekt het open en is er behoorlijk wat zon. Het wordt vandaag zo'n 21 graden.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 I know the feeling. We're trying. 106.9 ZFN friends always used to get me wrong Sent us distant messages, left letters But those kind of feelings never lasted long Cause now the only love I find's within a castle made of sand And when the tide goes out, it's swept away coração.